En dat is vergeleken met DNA van de baby. En volgens het Openbaar Ministerie is de kans dat hij de vader van het kind is aanzienlijk. De twee schoolmeisjes uit Maastricht die drie dagen zoek waren in Parijs waren al langer van plan om weg te lopen. Dat hebben medeleerlingen tegen de politie gezegd. De scholieren van 16 en 17 waren sinds vrijdag spoorloos toen ze op schoolreis waren in Parijs. Gisteren meldden ze zich bij de politie. Ze hebben nog niet gezegd waarom ze vrijdagmiddag niet kwamen opdagen. In de jemenitische stad Thais hebben ordentroepen opnieuw het vuur geopend op demonstranten. Tientallen betogers zijn gewond geraakt. Dat hebben ooggetuigen gezegd tegen het persbureau Reuters. De demonstranten eisen het vertrek van president Saleh en waren op weg naar het centrale plein in de stad. Gisteren vielen bij gewelddadige confrontaties zeker 15 doden in Thais. Bij demonstraties in de stad Hudaida kwamen toen zeker zes mensen om het leven. Het kabinet vindt dat elf Nederlandse erfgoederen een plaats verdienen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De eerste drie worden de komende jaren voorgedragen. Het zijn de Vanellenfabriek in Rotterdam, het Tijlersgebouw in Haarlem en het plantagesysteem op West-Curaçao. De staatssecretarissen Zelstra en Bleker nemen hiermee de lijst over van een speciale adviescommissie. Tot nu toe staan er negen erfgoederen uit Nederland en Curaçao op de werelderfgoedlijst, waaronder de Waddenzee en de molens bij Kinderdijk. Buitenlandcorrespondent Paul Snijder vertrekt bij de NOS en begint voor zichzelf. Snijder heeft 28 jaar voor de NOS gewerkt. Eerst als politiek verslaggever op de Haagse redactie en later onder meer als correspondent in de Verenigde Staten en Brussel. Het weer, vanmiddag wordt het even droog, maar tegen de avond opnieuw wat regen.